En zei Michaels dochter Paris Catherine dat hij de beste vader in de wereld was en dat ze hem vreselijk zal missen. Tijdens de dienst waren er optredens van onder andere Lionel Richie, Mariah Carey en Stevie Wonder. De herdenking was wereldwijd te volgen via radio en tv en was daarmee waarschijnlijk de best bekeken en beluisterde in de geschiedenis. Seksueel geweld in Nederland komt schrikbarend veel voor. Dat zegt de Rutgers Nisso-groep op basis van een onderzoek onder ruim 6400 mannen en vrouwen van 15 tot en met 70 jaar. Een op de negen vrouwen zegt ooit verkracht te zijn. Vaak zijn de daders partners of ex-partners. Een op de drie vrouwen zegt seksueel geweld te hebben meegemaakt. Dat kan variëren van ongewenste aanraking tot verkrachting. Trots op Nederland is niet langer alleen een beweging. Er kunnen nu ook mensen lid van worden. De partij is door Rita Verdonk omgezet in een vereniging. Leden kunnen meepraten over bestuurlijke zaken. Maar Verdonk benadrukt dat ook mensen die geen lid willen worden... nog steeds kunnen meepraten over de koers van haar partij. De nieuwe speciale gezant voor de VN in Irak wordt Ad Melkert. Hij is voor de functie voorgedragen door VN-chef Ban Ki-moon. Door zijn brede ervaring is hij uitstekend geschikt voor de baan, al dus de volkerenorganisatie. Melkert heeft nu een hoge functie bij de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP en werkte eerder voor de Wereldbank. Hij stapte op als PvdA-fractievoorzitter na de zware nederlaag bij de Kamerverkiezingen van 2002. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien, soms met onweer. minimaal rond 13 graden. Overdag ook af en toe zon en de middagtemperatuur rond 19 graden.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 Don't give up on a sign. know we can still come through. I really lost my head last night. You've got to stop believing there's still stay the way we I'll never give up. looking in your eyes. His heart begins to beat.